Van 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Ede zijn in de wijk Veldhuizen vannacht weer auto's in brand gestoken. Een voorbijganger ontdekte dat vier naast elkaar geparkeerde auto's in brand stonden. de wijk wordt al maanden geteisterd door vooral Marokkaanse jongeren... die brandstichten en vernielingen aanrichten. Ze zijn boos omdat hun buurthuis is gesloten. In een deel van Veldhuizen geldt een samenscholingsverbod. De Marokkaanse consul-generaal gaat binnenkort in gesprek met de Marokkaanse gemeenschap. En morgen is er een protesttocht in de wijk, mede georganiseerd door de Marokkaanse moskee. Het verplaatsen van de nieuwe spoorbrug over de A1 bij Muiderberg is nog niet klaar. De hoop was dat de hele operatie vannacht afgerond zou zijn, maar dat is niet gehaald. Rijkswaterstaat zegt dat alles wel voorspoedig en volgens schema verloopt. De brug van 8400 ton bevat evenveel staal als de Eiffeltoren. Door de megaoperatie is de A1 tussen knooppunten Diemen en Muidenberg nog tot 12 uur dicht. In Bunde in Zuid-Limburg heeft een man vier agenten verwond met een mes. Een van de agenten werd gestoken in zijn been, de andere drie raakten gewond aan hun arm. De politie was afgekomen op een melding dat de man in zijn tuin aan het doordraaien was. Toen agenten de man wilden aanhouden, viel hij ze aan. De man was waarschijnlijk dronken. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump krijgt steun van Bob Dole... die zelf in 1996 voor de republikeinen president probeerde te worden. Hij verloor uiteindelijk van de democraat Bill Clinton. Dole, 92 jaar oud, noemt Trump de beste kandidaat. Ondanks de oproep van Trump tot eenheid in de republikeinse partij... krijgt hij tot nu toe maar weinig steun. Het weer nog volop zon met maximaal 25 graden. En ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden. na het weekend eerst nog zomers, maar vanaf dinsdag meer bewolking en kans op een bui.